Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Franse militairen hebben dit weekend in Mali meer dan twintig strijders gedood. Die hielden zich schuil in de bossen rond de grens met Burkina Faso. Bij welke groepering de strijders hoorden hebben de Fransen niet bekendgemaakt. De aanval was vermoedelijk een reactie op de dood van een Franse militair in het grensgebied eerder deze maand. De Fransen hebben de afgelopen jaren grote delen van Mali heroverd op islamitische rebellen. Vermoedelijk is nu vanuit Burkina Faso een nieuwe groep strijders actief... die opereert onder leiding van een lokale geestelijke. Vitesse heeft de KNVB-beker gewonnen. De Arnhemmers versloegen in de finale AZ met 2-0. Beide doelpunten werden in de slotfase gemaakt door Ricky van Wolfswinkel. Het is de eerste grote prijs die Vitesse wint in zijn 125-jarige bestaan. In de Kuip, waar de finale werd gespeeld, en ook in Arnhem barstte meteen een groot feest los... waarbij supporters onder meer het clublied Geel en Zwart zijn onze kleuren zongen. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten op de A1 dat ze bij knooppunt Muiderberg vanaf morgen een andere baan moeten aanhouden. Wie vanuit Amsterdam naar het Gooi wil, moet voortaan rechts rijden. Wie naar Almere wil links, dat was tot nu toe andersom. Er is een nieuwe verbindingsboog naar Almere aangelegd die de doorstroming op de A1 moet verbeteren. Een man van 39 is in China bevrijd nadat hij 30 jaar lang opgesloten had gezeten in een kamer bij zijn ouders. Die dachten dat hij bezeten was door geesten. Volgens zijn ouders werd hij als kleine jongen ontvoerd en vertoonde hij sindsdien vreemd gedrag, zoals op straat rondzwerven en eten stelen. Toen hij 9 was, sloten zijn ouders hem op in een donkere, vochtige kamer. De man werd onlangs ontdekt toen hij uit een gebarricadeerd raampje schreeuwde naar voorbijgangers. In het ziekenhuis is vastgesteld dat de Chinees leidt aan een psychiatrische aandoening. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Vannacht in het zuiden af en toe regen.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 En daarna Terry Lee Nichols met een hele lange titel. Hebben we even geen tijd voor, geen zin in, weet ik veel. En je kan de playlist helemaal terugvinden op peacefulradio.info. En daar eh, vind je de lijst van artiesten. Lijst van artiesten. Even muziekje een beetje zachtjes. Eh, lijst van artiesten die eh, allemaal meedoen aan dit programma. En tussendoor... Uh, draai ik ook nog even wat station ideas en jingles, zoals we dat noemen. Ja, de speciaal voor Peaceful Radio door artiesten ingesproken.